Anouk Dijssen met het NOS-journaal. In Brussel is de top over Griekenland nog steeds bezig. Een uur geleden zou de vergadering van de regeringsleiders van de eurolanden worden hervat. Het is niet bekend of dat is gebeurd. Eerder op de avond werd de vergadering voor een tweede keer onderbroken voor overleg in kleine clubjes. De Duitse bondskanselier Merkel, de Franse president Hollande, de Griekse premier Tsipras en EU-president Tusk spraken tijdens de onderbreking apart met elkaar. Er wordt onder meer onderhandeld over het plan om een fonds van 50 miljard euro aan Griekse staatseigendommen te vormen in Luxemburg. Volgens Athene is dat niet mogelijk. Premier Rutte wil vastleggen dat afgesproken hervormingen die door de Grieken later worden aangepast of teruggedraaid, moeten worden gecompenseerd door andere maatregelen. Ook wil hij garanties dat eerder afgesproken hervormingen nu worden doorgevoerd. Colombia is bereid om de militaire acties tegen rebellenbeweging FARC te staken. De FARC moet zich in ruil daarvoor houden aan een eenzijdig uitgeroepen staakt het vuren. Dat staakt het vuren werd woensdag aangekondigd en moet volgende week maandag ingaan. Afgevaardigden van de Colombiaanse regering en de FARC voeren al 2,5 jaar op Cuba vredesonderhandelingen. De Colombiaanse president Santos noemt de aankondiging een belangrijke stap richting een akkoord. Het conflict in Colombia duurt al ruim 50 jaar en heeft aan meer dan 200.000 mensen het leven gekost. De Mexicaanse president heeft een diepgaand onderzoek gelast... naar de spectaculaire ontsnapping uit de gevangenis van een beruchte drugsbaron. Joaquín Guzman ontsnapte via een anderhalf kilometer lange tunnel... die speciaal voor hem was aangelegd. De politie heeft 18 medewerkers van de gevangenis aangehouden voor verhoor. Volgens de politie moet Guzman veel hulp hebben gehad... bij de voorbereiding van zijn ontsnapping. Het weer, de komende uren is het overwegend bewolkt... met af en toe regen of motregen. Het koelt af tot 15 graden. Overdag weinig verandering. Het blijft bewolkt met geregeld buien. De zon laat zich wel af en toe zien.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 Feel a weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace reside. The first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't think, can't sleep, can't breathe Can't sleep, can't breathe.